Levi van Eck met het NOS-journaal. Siewert van Linde en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie... nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC. Eerder was al bekend dat de drietal verdacht wordt van oplichting en verduistering. Van Linde en zijn zakenpartners verdienen miljoenen met de verkoop van mondkapjes... onder meer aan het ministerie. Ze beweerden met hun stichting zonder winstoogmerk te werken... maar via een commerciële BV maakten ze toch winst en betaalden ze zichzelf dividend uit... Dat is geld dat mogelijk voortkomt uit een misdrijf... en dat komt volgens justitie neer op witwassen. Gemeenten moeten wettelijk verplicht worden om kansrijke asielzoekers op te vangen. Twee adviesorganen adviseren dat aan het kabinet. Volgens de adviseurs is de opvang van asielzoekers structureel niet goed geregeld. Als er minder mensen opgevangen moeten worden, wordt er, wordt er bezuinigd. En als de instroom weer toeneemt, moet er snel opvangplekken geregeld worden... waardoor er een crisissituatie ontstaat. Wanneer gemeenten de kansrijke asielzoekers opvangen... hoeft het COA alleen nog maar te zorgen voor de opvang van asielzoekers... die weinig kans maken om in Nederland te blijven, staat in het advies. Het Rode Kruis heeft 10 tenten met stretchers geplaatst... op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal kunnen daarin 40 asielzoekers de nacht doorbrengen. De tenten zijn neergezet omdat naast alle bedden... naar verwachting ook alle 130 stoelen bezet zijn... In Apel is al tijden sprake van een tekort aan bedden. In Oekraïne is een kwart minder landbouwvelden bezaaid dan voor de Russische invasie. Dat zegt de plaatsvervangend landbouwminister. Door de oorlog is het verbouwen van gewassen een stuk moeilijker... en veel boeren bezaaien hun velden niet meer omdat Rusland de export blokkeert. Veel landen zijn afhankelijk van Oekraïns graan... maar het is niet bekend hoeveel graan er minder wordt verbouwd. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond de 8 graden.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 Не забрати мене, бо дала вона напевне від саламана ламаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в синій бурі, забере бабулі, звітулі, ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене tiene mala, te tiene buena, dale nerve, trate ya jular.